Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Vanuit IJmuiden zijn sinds gisteravond twee schepen onderweg naar het Waddengebied... om daar de overboord geslagen zeecontainers te gaan bergen. Een derde bergingsschip was al onderweg vanuit Noorwegen. Rijkswaterstaat denkt dat ze rond de middag aankomen. Of direct met de berging kan worden begonnen is niet duidelijk. Er wordt onstuimig weer verwacht. Een demonstrant van een groep gele hesjes is gisteravond in Vizé... bij Maastricht vlak over de grens met België... omgekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. De man van 50 was op slag dood. Het gebeurde bij een blokkade door tientallen demonstranten van de snelweg tussen Luik en Maastricht. Onduidelijk is of de chauffeur van de vrachtwagen de betoger bewust aanreed. De vrachtwagen en de bestuurder worden opgespoord. Bij geweld in het noordoosten van Mexico zijn de afgelopen twee dagen zeker 30 mensen omgekomen. Bij een vuurgevecht tussen drugscriminelen in een dorp aan de grens met Texas vielen 24 doden. Later vielen bendeleden een legerpost aan langs de snelweg. Daarbij kwamen volgens de Mexicaanse autoriteiten vijf bendeleden en een militair om het leven. Een brand in Ecuador heeft aan tenminste 18 mensen het leven gekost. Zeker acht mensen raakten gewond. In de miljoenenstad Guayaquil brak brand uit in een pand waar illegaal mensen met een alcohol- of drugsverslaving werden opgevangen. Volgens de politie staken patiënten matrassen aan als protest tegen de omstandigheden in de kliniek. In Florida hebben vier zwarte mannen postuum eerherstel gekregen. Ze werden in 1949 opgepakt voor een verkrachting... maar nu is geconcludeerd dat er geen bewijs was tegen hen. Hun zaak wordt gezien als een racistische juridische dwaling. Een van hen werd na een klopjacht door een groep blanken gedood. Later werd een van de drie anderen door een sheriff doodgeschoten... omdat hij zou hebben willen ontsnappen. De overgebleven twee verdachten werden veroordeeld... en kwamen jaren later vrij. Het weer, overdag eerst droog, later trekt er een regengebied over. Het wordt een graad of 8. Ook morgen, zondag, is het bewolkt en regenachtig. En dan gaat het ook stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.